De politie kreeg tientallen meldingen over die ruzie, maar al die informatie werd niet aan elkaar gekoppeld. De politie geeft zelf toe dat ze grote fouten hebben gemaakt en komt met verbeteringen. We zijn ook echt van plan om op ieder basisteam eh, eh, in Nederland eh, te zorgen dat er een goede casus regisseur is, zoals we dat noemen. Iemand die echt de regie voert over zo'n zaak. Die alle informatie eh, tot zijn eh, of haar beschikking heeft. Eh, en daarmee hoop je natuurlijk dat je de risico's zoveel mogelijk kan beperken. Over twee weken staat Richard K. voor de rechter voor de dubbele moord. Misschien heb je het zelf ook gehad laatst, een pinautomaat die het niet deed. Nou, dan ben je zeker niet de enige. Door storingen en onderhoud deden de geldmaten het vorig jaar opnieuw te vaak niet. Mijn economiecollega Roland Muller vertelt hoe dat komt. Normaal gesproken draait alles normaal, maar soms is het een onrustig opnamepatroon. Daar hebben ze dan over. Ehm, bijvoorbeeld februari, dan zeggen ze van ja, dan zijn er helemaal geen feestdagen, dus dat maakt heel veel uit. Al bijna anderhalf jaar lang lukt het de banken niet om het aantal storingen bij die tappers onder controle te krijgen. Zelfs als je midden in Nederland woont, heeft het zin om in Duitsland sommige boodschappen te doen. Dat heeft tv-programma Kassa onderzocht. Vooral drogisterijproducten blijken echt veel goedkoper. Kassa rekende uit als je vanuit Utrecht met een gemiddelde benzineauto naar Emmerich rijdt... en ook nog in Duitsland tankt, dan bespaar je met aftrek van die benzinekosten van dat ritje ongeveer 20 euro. In de Europese ruimtevaartclub ESA gaat een eigen maanlander bouwen. Het is voor de eerste keer dat Europese landen daarvoor gaan samenwerken. De eerste maanlander zal eerst uitzoeken hoe die een landing op de maan kan doen... vertelt deze radiostralingonderzoeker. Daarna gaat hij waarschijnlijk eh, heel veel eh, onderzoek doen... naar wat er op de maan aanwezig is aan materiaal... wat, die, wat we kunnen gebruiken. Eh, en ook echt onderzoek doen naar de maan, naar de ontstaansgeschiedenis en dat soort dingen. Heel veel basisonderzoek wat we eigenlijk nodig nodig hebben om een langere tijd op de maan te blijven. De eerste Europese maanlander moet voor 2031 beginnen aan zijn eerste reis. Het weer dan, het is best fris. Temperatuur ligt in het hele land rond het vriespunt, behalve aan de kust.